Annette Schut met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het nieuwe offensief in de Gazastrook intensief zal zijn... en dat het gericht is op het verslaan van Hamas. Hij maakte dat bekend in een videoboodschap op sociale media. Netanyahu zegt verder dat Palestijnse burgers uit veiligheidsoverwegingen zullen worden verplaatst. Eerder vandaag stemde het Israëlische Veiligheidskabinet al unaniem in met uitbreiding van de oorlog... Daarbij wordt de volledige inname van de Gazastroken niet uitgesloten. Frankrijk en de Europese Unie willen op grote schaal wetenschappers uit Amerika aantrekken. Daarvoor stellen ze 600 miljoen euro beschikbaar. Aanleiding zijn de bezuinigingen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft veel subsidies geschrapt voor universiteiten en instellingen... die zich bezighouden met onderwerpen die hem niet zinnen, zoals klimaatverandering. Veel onderzoekers zijn daardoor hun baan kwijtgeraakt. De Franse president Macron noemt het een grote fout van Trump... en zei verder dat Europa een toevluchtsoord moet zijn voor wetenschappers die worden bedreigd. Steeds meer Canadese bedrijven willen zaken doen met Nederland. Veel ondernemers zoeken door de handelsoorlog met Amerika nieuwe partners, waaronder dus in Nederland. Canadese bedrijven hebben vooral interesse in Nederlandse landbouwtechnologie. Ook worden bijvoorbeeld gesprekken gevoerd over het opslaan van data. Marianne Vos heeft de tweede etappe van de Vuelta Femenina gewonnen. De 37-jarige renster van Visma Lise Bike kwam na een heuvelachtige rit door de regen als eerste over de finish.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 Dit nummer van Bad Luck Baby, Never Happened With You. En ook deze band is geselecteerd voor de popronde van 2025. Dus het wordt een heet najaar eh, wat, wat dat gaat. En ja, <laughs> die band die ken ik dus ook al, al een lange tijd. dat is begonnen in 2024. Toen ene Cheyenne Howell van High on Chai eh, besloot om eh, deze band de support te laten doen. Terwijl zij eh, als High on Chai de support hebben gedaan bij Bad Luck Baby. En dat is ook weer een uh, leukigheidje. Want eerder dit jaar stonden beide bands in C-punt aangevuld met Lorem Ipsum. En dat heeft ook weer een reden, want Cat Harry Van en Michel Tuip van Lorem Ipsum... die kennen elkaar ook al de nodige tijd. Ehm, ja, dus als al omgeschieden. Lorem Ipsum heeft al een popronde achter de rug. Maar Bad Luck Baby gaat het dus nog doen. En als we het dan toch over Lorem Ipsum hebben... Eh, want eh, die mensen die uh, toch beide bands willen zien... die kunnen dat doen. Op 17 mei spelen ze alle twee in Sinatol. En dan zal Lorem Ipsum ongetwijfeld dit nummer ook laten horen. majestueus klinkt dit nummer Black Clouds van One Clueless Friend. Ik zeg het nog één keer, One Clueless Friend. Het heeft 11 jaar geduurd voordat er een opvolger is eh, gekomen van From the Sea. En ik heb het er wel eens eh, met eh, de eerder genoemde heer Kees Maarsen het er wel eens over gehad. dit is gewoon ja, bovenste plankwerk. En ik heb al eerlijk gezegd tegen Dick Kwakman, de frontman van de band van eh, One Clueless Friend gezegd... nou, als ik vijf sterren mocht uitdelen... dan deed ik dat wel bij dit album. Eh, want eh, dit zit zo verschrikkelijk goed in elkaar... dat we besloten hebben om hier vier tracks van, van te laten horen. Dit is trackje nummer twee van dat album... het album dat heet A State of Being. Ontknoop het goed in je oren. Daarvoor hoorde je trouwens ook iets met een uh, Volendamse link. Nou, sterker nog, de band komt uit Volendam en dat is Lorem Ipsum. Eh, en Dick Bakman. Ja, dat is eh, onmiskenbaar een, iemand, een lid van de Peer Songwriters Guild. We gaan eh, weer verder, want we hebben nog veel te doen. En dus ook de muziek, want dit hebben we al eens eerder laten horen. Emma, Dani. so wrong I find myself made but gloom Don't recognize what we have turned into Tell me what you want De nieuwe Raoul en de Wiseman. En achter Raoul The de Wiseman zit bijvoorbeeld de frontman Raoul Wijsma. Daar heb je natuurlijk al de link met de naam van de band. En dit is een single die morgen uitkomt. Ik heb eh, geen afberichten van Raoul. Ik, eh, ik heb het erop gewaagd om deze single eh, al te laten horen. Ehm, waar gaat dit over? Het is een popsong over aantrekken en afstoten in de liefde. Romantisch en melodisch, moet ik zeggen. Met een knipoog naar de boybands van de jaren 90. Dat is zo'n beetje eh, het kort wat het eh, behelst. Daarvoor hoorde je trouwens Emma Dani met Inaf is Inaf. En achter Emma Dani schuilt Emma Immerzeel. En die woont hier echt in de buurt. Want die komt uit Overveen. Want die schijnt daar te wonen. Dus eh, dat is dus echt letterlijk om de hoek. <laughs> kan je bijna zeggen. Dit hebben we ook eh, vorige week eh, niet mogen laten horen. Iris L. en Backseat. for you. get it. achter elkaar. En dat waren we achterin Iris L Backseat Malve samen met Jaro. En dat nummer dat komt van de gelijknamige nummer. Wat zeg ik? Eh, gelijknamige EP Division. We hebben de titelsong eh, laten horen. En deze man, die kennen we ook. Want die was twee weken geleden hier in deze studio. Heimat met Horizon. En dat komt van Echoes of Solace. En Hauk Heimat is geselecteerd voor de popronde. Dus we hebben zelfs nog een tweede eh, die hier ooit eh, geweest is. Want Koos is ook eh, geweest. En er zit er nog eentje in deze uitzending die ook geweest is. Dit is Sweet Milk uit de Achterhoek. Stevig materiaal. I don't wanna lose you. settle for the current situation. You want more than that. How far would you go when there's no right or wrong? You've been waiting so long. Look how far you've come. It takes patience and understanding. twee nummers achter elkaar. Sweet Milk met I Don't Wanna Lose You. En hierachter, die hoor je nog een beetje weg hebben. Want dat is Glitz. En die komen weer uit de buurt, want eh, die komen net boven het eh, kanaal uit. Want die eh, komen uit Wijk aan Zee. Fools Demise, zo heet het nummer. En je hoort het al goed. Zit er een beetje glamrock in? Ja, een beetje boel. het is een mix van mut en heel duidelijk ook Queen. Dus eh, we hebben, er, wat, wat dat er gaat, eh, toch wel bands die eh, daar wel eer aan doen. Zoals The Cruise en de Dukes of Harlem. Die bijvoorbeeld een mix hebben van Springsteen en Meatloaf. Om maar even wat te noemen. Dus wat, wat dat er gaat, gaat dit gewoon vrolijk verder in dat gezelschap. weer tijd voor dames die wat te vertellen hebben. En deze Maria Arnoek, zeker. Found myself in rock and roll. unable to I can't get by. It would touch me just not deep enough, move me just not far enough, make me feel something, but not strong enough. took on so many forms all throughout my life Seeking for something to fill up the emptiness Unaware that anything I'd ever missed Had always been at my fingertips All I knew It would touch me just not deep enough Move me just not far enough habe kissed as vol. White lines passing through deep dark gray, ripples and cracks filled. love al nieuwe muziek. Die hoor je hier bij ons in Alternative FM. Want dit is een single die komt morgen uit. En het zijn de winnaars van de Rob Acta Award van 2025. Ik heb het over Waterfront. En die band eh, mag 5 mei, dus komende maandag, beginnen op het hoofdpodium. Want dat is de prijs. En als het eh, net zo'n lot eh, beschoren is als Hunk hun voorgangers in 2024... Eh, dan belooft het nog wat. Want Hunk heeft, eh, al, eh, staat al op de radar bij NPO 3FM. Dus dat schiet al aardig op. Maria Arnoek hoorde je daarvoor met Found Myself in Rock and Roll. Nog meer nieuwe muziek, vrienden. Want dit is ook nieuw. En dit komt ook morgen uit. Eurydice en <laughs> natuurlijk hun nieuwe single Not My Monkey. my mind is creeping up inside Every thought and every echo, I got nowhere to hide Yeah, we're both tripped in my head, both tripped in my head, oh my When I'm on my own, I look really alone It's a haunting melody that turns the radio on Crush a car into a tree, crush a car into a tree and die It's the way I koek eh, van eh, nieuwe muziek is nog niet op hoor. Dus eh, ik waarschuw je me vast. Want ook in het laatste uur komen daar ook nog een aantal nieuwe dingen voorbij. Zoals de nieuwe single van Solar Cycles. En bijvoorbeeld ook de nieuwe single van Pien met die Y. En daar gaan we ook over praten. En vooruitlopend op morgen Katmandu uh, met Pretty Little Lies. Want de EP-release show is morgen. Eh, de vraag is, wat heeft High on met Waterfront eh, gemeen? Nou, uh, en speelt namelijk ook bij Waterfront mee. Dus die ga je zien op 5 mei. Maar dan wel als sessie sessiegitarist in dit verhaal. Uh, High met Get Him Out. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Eurydice en Not My Monkey. Die bent, die, komt morgen met die nieuwe single uit. Dan sluiten we dit tweede uur af. En dat doen we toch met een, eigenlijk best een hele goede single. En dat is... Kids on the Carpet van Kasper Baum. Het is alweer een tijdje terug, maar ik vond het uh, wel weer eens mooi om hier het tweede uur mee af eh, te sluiten. on the carpet is guiding me home. The liberating ocean to colorful wrong. full of disappearing silent winter time floating on the carpet into a better life all is in the drawings as things get in the way the kid on the carpet he draws a new day he draws the yellow sunrise draws into the night kid on the carpet never asking why why can do it, for he's never tried before. To fall into the unknown, find the treasures on the floor. And all it takes is courage, the urge to find out more. A ballad on your mind, all the colors you adore. You adore. There's truth and there's a lie Sweeter all together than tons of apple pie The kid on the carpet as mother sings to him Scrambles leaves and branches as he hides the words within The outside closing in But never closing up The kid on the carpet Always in love In love that he can do it, for he's never tried before.